De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie Alp 6 zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. In de media waren berichten verschenen over het declaratiegedrag van een van de oprichters van de stichting. Het bestuur zegt met het aftreden geen schuldbekentenis te tekenen. Taliban-strijders hebben in Afghanistan een Amerikaans-Afghaanse legerbasis aangevallen. Op de basis die vlak bij de grens met Pakistan ligt zouden meerdere explosies zijn geweest. Volgens de Amerikanen zijn er geen doden gevallen. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. De Taliban zeggen dat bij de aanslag een aantal tanks is verwoest. Volgens de Afghaanse autoriteiten ging het om zelfmoordterroristen. In Egypte is de afgezette president Morsi officieel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld en doodslag. Met hem staan nog veertien andere vooraanstaande leden van de moslimbroederschap terecht. Morsi zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden die vielen bij protesten bij het presidentieel paleis in december vorig jaar. Het verkiezingsdebat in Duitsland heeft geen winnaar opgeleverd. De twee grote Duitse publieke tv-zenders deden na het debat een peiling. En bij de een won bondskanselier Merkel, bij de ander SPD-leider Steinbrück. Merkel maakte inhoudelijk een sterke indruk, maar haar rivaal kwam volgens deskundigen veel jovialer over. Het tv-debat van gisteravond was het eerste en enige tv-debat in aanloop naar de verkiezingen, die op 22 september worden gehouden. De gemiddelde lengte van Europese mannen is tussen 1870 en 1980 met 11 centimeter toegenomen. Dat komt vooral door de verbeterde volksgezondheid. De onderzoekers verzamelden gegevens van honderdduizenden mannen in 15 Europese landen. Vrouwen zijn niet onderzocht omdat daar te weinig historische gegevens over zijn. Het weer, vanochtend is het bewolkt. In het noorden van het land kan het regenen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en het wordt 19 graden. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. De A7 van Amsterdam naar Horen is tussen Purmerend Noord en Avenhoorn afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting het noorden van het land kan te omrijden via de Flevopolder over de A6. De andere kant op op de A7 van Horen naar Amsterdam. Tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 8 kilometer. En op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort maar harningsveld Giesendam 3, voorknopend Vaanplein 2 en bij Spijkenisse nog eens 2 kilometer.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 Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, Since the return of a stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Yeah, Zandvoort 106.9 that wheel in space while there's time. The fixie.